Ze dan heeft u deze hond verdiend. Twee meter hoog van kop tot wiel en van het leven was viel. Hij heeft een bonkograaf gewit waarin geen enkel gaatje zit. Wispen, want zijn staat voet als u hem bloed en hond vermoedt. Hij is een prachtig exemplaar, speelt bij vandaag. Daarom op uw rap, hij zal makkelijk aan uw bende, is maar lekker onder kennen voor vorm. Hij achteraan, al wat god dat hier voltaan, loopt uw benen uit het vuise pesten.